Mensen die er naartoe willen moeten negatief getest zijn, zegt verslaggever Joris van Poppel. Als je dan geen corona hebt, als dat uit de test blijkt, dan krijg je ja, een groen sein. Eh, de bedoeling is op een speciale app daarvoor. en met nou ja, dat groene sein of het groene formulier op je telefoon kun je vervolgens naar binnen. Als je dan vervolgens weer naar een ander evenement of naar een andere dierentuin of museum wil, moet je weer opnieuw getest worden. Bij een eredivisiewedstrijd tussen PSV en FC Groningen mogen 4000 fans zijn. En bij de wedstrijd Ajax-AZ zo'n 5 7500. En ook een paar casino's en speelhallen mogen open. Herman Tjenk Willink wordt de nieuwe informateur van het kabinet. Daar heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer mee ingestemd. De PvdA van 79 jaar krijgt drie weken de tijd om te onderzoeken... of er genoeg vertrouwen kan worden opgebouwd om aan de inhoudelijke formatie te beginnen. Willink was al vier keer eerder informateur. De marathon van Hamburg wordt komende zondag niet gerend in Hamburg, maar op het vliegveld van Twente. De marathon kan niet in Hamburg worden gerend vanwege het aantal coronabesmettingen in de Duitse stad. 70 atleten lopen die dag rondjes over de landingsbanen van Twente Airport zonder publiek. In het Brabantse Vught is opnieuw een wasbeer gevonden. De afgelopen dagen zat er al een wasbeer in een boom. Die werd zondagavond met hulp van een verdovingsgeweer weggehaald. Maar vanmorgen werd er nog een wasbeer gevonden. Bij Albert, in zijn kippenhok in de tuin. Vanochtend om half acht ehm, wilde ik de kippen eh, gaan voeren. En ik deed de nachthok open en dan verwacht je dat er een kip eh, zit te broeden. En, uh, en daar zat een wasbeer in het leghok. En het dier kwam niet alleen op bezoek. Hij heeft de kip te grazen genomen en zo werkt dat dus de jager en het prooidier. De eh, dierenambulance heeft de wasbeer inmiddels weggehaald. Dat ging niet heel makkelijk. Een van de medewerkers werd door het dier in zijn hand gebeten. Dan nog het weer. Hier en daar nog winterse bui, vooral in het Midden-Oosten en Zuiden. Kans op een sneeuwdek van een aantal centimeters.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 En met name ehm, ook een aantal goede luisteraars, goede bekenden van mij in IJsselstein. Vandaag een beetje een speciale uitzending voor mij, eh, want het is namelijk mijn honderdste uitzending. En dat is, eh, ja, is natuurlijk wel een klein jubileumpje. We archiveren al deze uitzendingen, dus ik heb ook eens teruggezocht van... hebben we die uitzending nog? En ja hoor, ik heb hem gevonden. En zo klonk het in ehm, januari 2012. Goedemorgen, luisteraars ZFM Jazz. Vandaag weer eh, helemaal eh, gereed met een mooi programma en een nieuwe presentator. Naast David Habig, die vandaag de techniek doet, en ondergetekende Peter den Boer... hebben we ook Jeroen van Sluisdam, die ehm, gelijk met de neus in de boter valt. Want hij ons gaat vertellen over de, dit nummer wat we net gehoord hebben en de volgende nummers. Welkom Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. Dank... Ja, dat was 2012. Voor vandaag heb ik een eh, selectie gemaakt van eigenlijk mijn mooiste nummers die ik ben tegengekomen in deze eh, ruim negen jaar al inmiddels. Natuurlijk kan ik ze niet allemaal draaien en moest ik een, eh, een keuze maken. En het eerste nummer wat ik klaar heb staan is van eh, Donald Byrd. Komt van zijn album The Creeper uit 1967. En het heet I Will Wait For You. is het nummer te lang om helemaal te draaien. Ik heb eh, een hele volle lijst voor vandaag. Nog veel meer mooie nummers. En daarom zou ik er een aantal vandaag eh, ja, niet helemaal kunnen draaien. Overigens, ik had het net al even over het archief van CFM Zandvoort. Wist u nou een keer een uitzending en wilt u graag terugluisteren? Dat kan. Een paar dagen na de live-uitzending eh, kunt u ze terugvinden op internet. En via onze website van CFM Zandvoort kunt u dat archief eh, vinden... en kunt u elke uitzending van de afgelopen jaren eh, terugluisteren. En zoals u hoorde zelfs de uitzendingen tot in 2012, eh, 2011. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Sonny Rollins. Het komt van een verzamelalbum, de Complete Prestige Recordings... en het heet Roundabout Midnight. met Roundabout Midnight. De volgende die klaar ligt is John Coltrane. Ja, zoals ik al eh, vaker heb uitgelegd... het maken van een jazzprogramma is een ontdekkingstocht door de tijd. En er zijn vele grote artiesten geweest met heel veel mooie nummers. Dus ik heb vandaag een selectie gemaakt van ja, een aantal eh, artiesten... met, eh, met een nummer die ik heel mooi vind van hun repertoire. En John Coltrane is ook zo'n artiest die prachtige nummers heeft gemaakt... En daarvan ga ik draaien Stardust van het gelijknamige album Stardust uit 1958. luistert naar John Coltrane met Stardust. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Ben Webster. Hij komt natuurlijk vaak voorbij in eh, CFM Jazz. Hij heeft prachtige nummers gemaakt. En een daarvan is Chelsea Bridge. Het komt van zijn album The Soul of Ben Webster. Dat was Ben Webster. Natuurlijk ben ik ehm, gek op melodieuze trompetsolo's en saxofoonsolo's. En die hoort u natuurlijk regelmatig terugkomen in dit programma. Maar er zijn ook een aantal zangeressen die, eh, ja, die eh, op mijn favoriete lijstje staan. En één daarvan is Melody Cardot. Zij begon met albums echt in de jazz. Is een beetje richting de folk en de alternatieve pop gegaan. Maar er zit altijd wel een jazzklank in haar, eh, in haar albums. En ik kwam laatst haar nieuwe album tegen van vorig jaar. Nou, komt ze weer een beetje terug richting de jazz. Daar ga ik op, in een andere uitzending op terugkomen. Maar voor vandaag heb ik gekozen van een nummer... een live nummer van een, eh, een van haar oudere albums. Het heet Live in Soho. En het nummer wat ik ga draaien heet Worrisome Heart. Melody Cardo. So they said for us to mix up some old and some new, and so this is a song from the last record, Worrisome Heart. that I am with this here worrisome heart. need a break from my troubling ways. Without my rights to claim. Ricardo met Live in Soho. In die ontdekkingstocht in de afgelopen negen jaar... ben ik eh, ook een aantal eh, artiesten tegengekomen... Die, waarvan ik niet eerder had gehoord. En een daarvan is Gianluigi Trovesi. Hij is Italiaans natuurlijk met zo'n naam. En hij heeft een eh, live album opgenomen in 2007. Dat heet Live at Casa del Jazz. Daarvan ga ik draaien Rina I Ficilo... En naast Gianluigi Trovesi op klarinet en altsax... Uh, op dit album speelt Enrico Tra Rava mee op trompet. Rina e Vigilio... Oh, mijn Italiaanse moet ik aan oefenen. Rina e Vigilio John Lee... oeh, ik ben Italiaans. John Licci Trovesi met Rina e Vigilio. En wat is het toch heerlijk om weer eens live nummers te horen. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Enrico Rava, de Italiaanse trompetist. Hij heeft een ehm, eh, tribute gedaan eh, voor Miles Davis. Het album heet eh, Place Miles Davis. Het komt uit 2004. En natuurlijk zijn er vele covers gemaakt van, eh, van dit nummer. Maar dit was er eentje die er eh, voor mij in ieder geval uitsprong. Blue in Green van Enrico Rava. Nico Rava met Blue in Green. Ik ga verder met Archie Shepp en Horace Parlan. Van het album Trouble in Mind uit 1980 ga ik draaien ehm, Going Down Slow. Slow met Archie Shep en Horace Parlan. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van dit uur van CFM Jazz. Natuurlijk ben ik eh, na het nieuws van 11 uur weer terug met nog veel meer mooie nummers. Het laatste nummer voor eh, dit uur is van Carmen McRae en Dave Brubeck.